7 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. In de Belgische provincie Antwerpen worden de coronaregels opnieuw aangescherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Inwoners moeten s'nachts thuis zijn en mondkapjes worden overal in de openbare ruimte verplicht. Individuele contactsporten zijn verboden, teamsporten mogen alleen nog voor minderjarigen. De maatregelen in de provincie Antwerpen gelden in ieder geval voor vier weken. Het Outbreak Management Team komt vandaag voor het eerst in ruim een maand weer bijeen. De deskundigen overleggen of het zinvol is om op meer plekken mondkapjes te dragen. Tot nu toe zagen ze daar weinig in, maar op aandringen van Kamerleden en enkele burgemeesters wordt daar opnieuw naar gekeken. Een ander onderwerp is het testen van reizigers uit risicogebieden, ook als ze geen klachten hebben. Als dat standaard gebeurt, kan de quarantaineperiode mogelijk worden ingekort. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de laatste weken aan het stijgen. Vanmiddag komt het RIVM met de nieuwe weekcijfers. Het reisadvies voor Barcelona is aangescherpt naar oranje. Dat betekent dat vakanties worden afgeraden... en dat reizigers na thuiskomst in quarantaine moeten. De rest van Spanje blijft geel... met uitzondering van de stad Lleida en omgeving die al oranje was. Er wordt nog wel gewoon vanuit Nederland naar Barcelona gevlogen. Bij een massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Budel zijn meer dan vier mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er zeker 100 mensen bij betrokken. De gewonden hebben lichte snijwonden, vermoedelijk doordat er messen zijn gebruikt. Ook is een beveiliger van het AZC in de Brabantse plaats bedreigd. Eén persoon is aangehouden. De aanleiding voor de vechtpartij is nog onduidelijk. En het is inmiddels weer rustig in het AZC in Budel. Klanten van KPN en T-Mobile kunnen vanaf vandaag gebruik maken van 5G, het nieuwe supersnelle mobiele internet. Voorwaarde is wel dat je telefoon ervoor geschikt is. Landelijke dekking is er nog niet. Dat gaat nog een paar dagen duren. En het duurt nog zeker twee jaar voordat 5G echt supersnel internet biedt. Het weer, af en toe zon, maar vooral in het oosten en noorden kan een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden.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 And if you've ever been held down before, I know anymore. don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen every word I say, every word I say. No, no, no. We're moving. www.zfmzandvoort.nl Maar nu eerst het NOS nieuws van...